Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Voormalig Israëlische minister Gans steunt verdere militaire acties tegen Hezbollah. Als de aanvallen van Hezbollah niet stoppen, moet Libanon branden, zei Gans... die eerder deze week opstapt uit het oorlogskabinet. De beschietingen tussen Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger zijn toegenomen... nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant doodde. Hezbollah sloeg terug met een grootschalige raketaanval... In Antwerpen hebben hulpdiensten een derde lichaam onder het puin vandaan gehaald... van het appartementencomplex waar afgelopen ochtend een explosie was. Volgens Belgische media gaat het om een meisje van tien. Er zijn nog drie zwaar gewonden en zeker twee bewoners worden nog vermist. Nog voor de zomervakantie moet er een meldpunt komen voor misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector. Dat heeft demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken aangekondigd... na overleg met onder meer slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven. Het meldpunt zal door de organisaties in de vleesverwerkende industrie zelf worden opgezet. In de laatste aflevering van Op 1 hebben de presentatoren teruggeblikt op het nieuws dat ze in de talkshow hebben behandeld. Na 4,5 jaar is er een einde gekomen aan het praatprogramma dat na een aarzelend begin uitgroeide tot een succesvolle formule. Na verloop van tijd kwam de klat erin, mede doordat de samenwerkende omroepen het steeds vaker oneens waren. De laatste uitzending van Op 1 werd gepresenteerd door Welmoed Seidsma en Jort Kelder. Het weer vannacht enkele buien bij een graad of 12.